7 uur. Door Megens met het NOS-journaal. Zorginstellingen hebben steeds meer te maken met personeel dat wegloopt. Dat blijkt uit de barometer Nederlandse gezondheidszorg. Werknemers vertrekken vaker dan voorheen naar een andere zorginstelling... die meer betaalt of betere secundaire arbeidsvoorwaarden heeft. Ook kiezen ze soms voor heel ander werk. Verder is het ziekteverzuim in de zorg in vijf jaar niet zo hoog geweest. De KLM en pilotenvakbond VNV hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO, meldt de luchtvaartmaatschappij. Het akkoord dat in mei werd bereikt werd door de VNV-leden afgewezen. De onderhandelingen daarna verliepen moeizaam. De bond dreigde vorige maand nog met werkonderbrekingen. In het nieuwe akkoord zijn onder meer maatregelen opgenomen om de werkdruk te verlichten. Beveiligers in het hele land staken vandaag. Ze zijn ontevreden en eisen meer loon en een beter rooster. Wordt bijvoorbeeld 24 uur gestaakt in asielzoekerscentra... bij Shelmoerdijk, bij waardetransporten en op de Vrije Universiteit. Eerder dreigden ook de beveiligers op Schiphol met een 24-uur staking... maar die gaat niet door, omdat er vorige week een akkoord was... tussen de bonden en de werkgevers. De Belastingdienst heeft tientallen ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag bewust tegengewerkt. Dat schrijft Dagblad Trouw op basis van interne stukken. Van 235 ouders was de kinderopvangtoeslag ten onrechte stopgezet, bleek vorig jaar. Maar bezwaarschriften werden pas na lange tijd in behandeling genomen. De man die op Amsterdam Centraal twee Amerikanen neerstak... was daarvoor al opgemerkt door een speciaal opgeleide agent. Dat heeft de Amsterdamse politiechef Albersberg gezegd... in het tv-programma Pauw. De spotter eh, riep zijn collega's erbij omdat Jawed S. doelloos rondliep. Net voor ze de man aanspraken stak hij al op de Amerikanen in. Daarna werd hij in zijn heup geschoten. Het weer vooral in het zuiden en Flevoland kans op dichte mist. In de ochtend nog wat zon. Later vandaag meer kans op buien, mogelijk met onweer.